veel afwasshows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Poetekeloeris Afwasshow. Radio Hier denk ik weer, hij ligt daar zo alleen. Dokter Bernard, help me, breng hem door het ergste heen. niet zoveel zorgen, net was ik nog bij hem. Hij slaapt nu zeker door tot morgen en de zuster blijft bij hem. Maar gisteravond was hij op, hij heeft me zelfs gekust. Er is ook niets bijzonders nu, maar het is beter dat hij rust. uitschrijf deze week. Bonnie Sinclair en Dr. Bernard. Ja. Ik kan me herinneren dat we tien jaar terug zelf een zingeltje hiervan hadden gemaakt. Dat werd ik op patent gemaakt door Anne de Zeezendere, specialist. Even klappen voor eh, mevrouw Bonnie. nou, daar zijn we dan weer, hè. Na een, beetje afwezigheid. Ja, ik, eh, ik, had er gewoon geen zin in. Ja, kan toch gebeuren. En een zondag was het zo mooi weer dat we lekker op de fietsweg zijn geweest. En er stond nog wel een aardig stevig windje, maar we hebben genoten een zondag. Dus er was geen afwasshow. Jammer, maar je kan natuurlijk nog genoeg afwasshows eh, terugluisteren via de server waar we ze allemaal hebben upgeload. Het is vandaag 10 maart 2015 op een mooie dinsdagavond. Het was vandaag ook wel lekker weer, maar als het zonnetje weg was, dan was het nog wel even fris. De grasmaaier is hier ook weer eh, uit de kast gehaald. En dat is een robotmaaier, dus die doet het helemaal van zichzelf. Maar die had er de eerste tijd helemaal geen zin in. Hij zei zelfs van, eh, bekijk het maar, doe het zelf maar. Maar opeens na een uurtje of drie, toen eh, koos hij toch maar eieren voor zijn geld en is hij het gras gaan maaien. Dus dat hebben we ook alweer gehad. En dan heb ik echt toch wel een beetje het voorjaarsgevoel. Zeker als je dat gras, uh, gemaaide gras een beetje ruikt. Nou, wat is dat allemaal voor flauwekul wat we hier aan doen zijn? We zitten hier natuurlijk om muziek te draaien. En even een papiertje erbij pakken. Wat gaan we doen vanavond? Geen vaste onderdeeltjes, dat doen we misschien van het weekend wel weer. We hebben gewoon lekkere muziek van Wim Zonneveld welkom voorbij, Billy Joe Spears, Tom Jones, Stan C. Dat is het tweeluik voor vandaag. We hebben Racy, de Hollies, de Swinging Blue Jeans, Matty Wild, Erik Meesie komt ook nog voorbij, Hollies, Erik Burden en zijn Animals. En de treitenschijf van vorige week, die moeten we nog even inhalen, want die waren we vergeten. Dat is een opname van de Kings en dat is uit 1967, Waterloo Sunset. Administratiekantoor Koldenhof BV. De specialist voor uw boekhouding tegen betaalbare prijzen.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 Je hoorde Erik Beurden en de Animals met San Francisco, San Francisco Nights hier in de Ava Show op een dinsdagavond. Het is vandaag 10 maart 2015 en het was echt wel heerlijk weer vandaag. Hoor. Ik heb echt wel genoten tussen de middag, dat kwartiertje dat ik buiten ben geweest. Want de rest van de dag waren we gewoon lekker binnen aan het werk. Hier zijn de hollies. En Man Without a Heart. see Lonely Man Without hart, Man Without Heart van Ollies. En dat zegt Els ook wel eens tegen me. Een man zonder hart. Ach ja, Els zegt het maar. Dus uh, daar trekken we ons eigen niet zo gek veel van aan. Welkom in de Avasio. We draaien hier bijna non-stop muziek voor je. Hier is wat Hollandstalig werk van Erik Mezi, vroeger uit Hoontje Lager met Zonder Jou. jou te imponeren en niet de hele avond over problemen discussiëren. Maar één ding geef ik toe: dat wat ik wil ben jij. Ik wil niks garanderen, dan hoeft het echt niet meer. Met jou iets moois beleven, beter nu dan ooit een keer. Want één ding geef ik toe zoveel woorden dit ogenblik verstoren, maar één ding geef ik toe. over een, eh, een, paar flesjes bier hebben, denk ik. Ik denk het wel, Els. Zonder jou slaap ik niet in vannacht. Ja, dat zeg ik ook altijd als ik geen paar blikjes bier op heb. Want dan slapen we gewoon niet. Dan zit je om half drie nog eh, een beetje achter dat Facebook gedoe en noem maar op. Joor, Erik Mezi en Zonder jou. Gezellig, de afwasshow met Ferry. Ik hoop het voor je. Hier is Matty Wild en Abbeke Gevenny. to Abergavenny, hoping the weather is fine. If you should see a red dog running free, well, you know he's mine. Ah, chasing the hills up to Abergavenny, I've got to get there and fast. If you can't go, then I promise to show you a photograph. Ah, passing the time. show you a photograph, a little photograph. eens een keer gaan googlen wat dat betekent hoor. Ebbe Fanny, Jorden Matthew. Nee, niet Matthew Wild, dat is weer een andere hè. Dit is Matt D. Wild. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Mijn Engels is amobinabel. En dat is weer Frans. En hier zijn de Blue Jeans. Nee, de Swinging Blue Jeans met Don't Make Me Over. over now that I do anything for you. Don't make me over now that you know how I adore you. Don't pick on the things I say, the things I do. Just love me with all my faults, the way that I love you. Think it over. Romeo. jaren 60 en midden jaren 60 had je een stroming in de muziek in Engeland bij Liverpool en dat noemden ze de Mercy Beat. En daar viel dit nummer, dat valt er ook onder, van de Swinging Blue Jeans met Don't Make Me Over. We gaan het eens even wat rustiger aandoen. Hier zijn de Hollies en New York Mining Disaster. In the event of something happening to me There is something I would like you all to see. It's just a photograph of someone that I knew. Have you seen my wife, Mr. Jones? straining my ears to hear a sound. Maybe someone is digging underground. Or have they given up and all gone home to bed? Thinking those who once existed must be dead. Have you seen my wife, Mr. Jones? In the event of something happening to me, there is something I would like you all to see. It's just a photograph of someone that's I you. Have you seen my wife, Mr. Jones? Ik weet niet waar dit plaatje vandaan komt, waar ik het vandaan gehad heb, maar hij duurde nog geen twee minuten. En we hadden al meer plaatjes die een beetje kort waren. En we draaien ze snel achter elkaar, dus we zijn er zo doorheen hoor. We maken nooit een uur vol met de playlist zoals die nu is. Dus we zullen ondertussen nog wel wat andere muziekjes voor je erbij zoeken. Eh, een paar weken terug hebben we de, de Glamour Top 20 gehad. En nou, eigenlijk dit groepje ben ik helemaal vergeten. Ja, Racy, Racy, Racy, Racy, Racy. Mooi nummertje, some Girls. Zoveel verschillende meisjes, zoveel smaken, zoveel soorten. Dik, dun, lang, eh, klein, mager, eh, noem maar op allemaal. Je Racing Racy met Some Girls. We hadden toen net al de Hollies. En volgens mij uh, de volgende twee platen komen namelijk van TNCC. En dat groepje was min of meer een beetje de opvolger van de Hollies. Als ik me goed heeft, heb laten informeren. Je gaat luisteren in de Ava Show naar een tweeluik van 10cc. Als eerst de eerste rubber bullets, oftewel rubberkogels. En daarna, daarna... gezellig de afwasshow met Ferry. een beetje zielig. Er werden rubberen kogels op Donna afgevuurd. Je hoorde twee nummers van 10 hier in de midweekse avondshow op deze dinsdagavond 10 maart van het jaar 2015. We gaat het allemaal weer? Ontzettend snel allemaal. De plaatjes trouwens ook, want we hebben er nog maar een paar te gaan en dan is de playlist alweer op. Dus we zullen daar even iets op verzinnen. Of we stoppen er gewoon mee, of we gaan nog even door. Net toen mijn bui is, we zien het allemaal wel. We gaan eens even naar Tom Jones. Dat is ook alweer een tijd geleden dat we die hebben gehoord met is a Lady. Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner.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 Hij beleefde zijn hoogtijdagen natuurlijk in de jaren 60. Maar zijn optredens schijnen fabuleus te zijn. En hij wordt nog steeds ingehuurd op, eh, op vrouwenpartijtjes. Hè? Van die vrouwen die theeparties organiseren en zo. Van die rijke dametjes met genoeg poen. En die huren dan gewoon Tom Jones even in. Voor een, eh, een beetje een showtje. Hè? Ja. Eh, nog een mooi plaatje. Ja, dat is een hele mooie vind ik zelf. Veel te weinig gedraaid hier in de Ava Show. Billy Joe Spears, Blanket on the Ground. Come and look out through the window. That big old moon is shining down. Tell me now, don't it remind you of a blanket on Remember back when love first found us? We'd go slipping out. Echt zo'n vergeten plaatje vind ik dit. Je hoorde Harry Nielsen en Daybreak. Het nummertje stamt uit 1974. Ik kwam het onlangs weer tegen. En ik denk, ja, oh ja, die hadden we natuurlijk ook nog. Ja, Harry Nielsen is natuurlijk van eh, andere nummers wel bekend. Maar dit was wat onbekender werk. Eh, ik zit nog alles op Facebook en dan ben je een beetje aan het kletsen. Ja, aan het schrijven dan hè, met, je, met je vriendjes op Facebook. En dan kan het soms een onderwerp leiden tot een plaatje.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 Ondanks de drukke werkzaamheden hier op kantoor... nog even een klein uurtje vrijgemaakt om wat muziekjes aan je te laten horen. Misschien doen we van het weekend weer, maar dat is geen garantie. Als morgen weer is, dan zijn we gewoon weer lekker pleiten op de fiets. Ja, dan kun je van alles lezen op de Facebookpagina. Zo, ja, ik heb nog wel een beetje in mijn schrot maar vooruit maar. Met wat biertjes straks, dan is dat ook wel weer over. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren en graag tot een andere keer. Dag. carnavalshows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Poetekeloeris Afwasshow.